Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil dat er een politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika gaan... om daar te helpen bij de strijd tegen de drugshandel. Dat zegt hij tegen de Europese Commissie... samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. In de havens komt veel kook binnen die uit Latijns-Amerika wordt gesmokkeld. De politie doet nog volop onderzoek naar de val van een meisje van 16 uit een huis in Amsterdam. Ze viel dinsdagavond uit het raam van een bovenwoning en overleed later in het ziekenhuis. Twee jongens van 16 renden daarna het gebouw uit. Zij werden opgepakt. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze worden nog wel als verdachten gezien. Het pretpark Sprookjesbos in Valkenburg moet een boete van 6 euro betalen... aan een slachtoffer van een ongeluk met een attractie. Twee jaar geleden viel een karretje enkele meters naar beneden. Twee volwassenen en een kind raakten toen gewond. De boete van 6 euro is zo laag omdat het Sprookjesbos in Valkenburg al failliet was... toen een van de slachtoffers het pretpark aansprakelijk stelde. In Amerika wordt op dit moment het WK Cheerleading gehouden. En vanavond staat het Nederlandse team in de halve finale. Dat klinkt zo. 5, 6, 7, 8. We are the Netherlands. Cheer with us. Ja, vaak wordt gedacht dat cheerleading vooral een Amerikaanse sport is. Maar ook in Nederland wordt het steeds vaker gedaan. Merkt de stichting Team Cheerleading Nederland. Cheerleading is een zeer atletische sport waarbij eh, turnen en acrobatiek met elkaar worden gecombineerd. En dat wordt dan eh, met een heel hoog uh, eh, entertainmentgehalte ehm, gebundeld tot een ja, super visueel aantrekkelijke sport. Als het Nederlandse team op het WK cheerleading vanavond genoeg punten haalt, dan gaat het door naar de finale en die is morgen. Dan nog het weer. trekken vanavond wat buien over. Morgen wordt het een mix van zon, wolken en buien. En dit wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Zoals de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. Op de A10 staan nog een paar korte files. De ring van Amsterdam onder meer bij de Koentunnel. En op de m 247 van Amsterdam naar Horen heb je bij Broek in Waterland nog bijna 10 minuten extra reistijd.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 Oh, I'm going home now. After all that I've been through, I need to slow down. If you think that you don't matter, you are wrong. Wow, I would have never thought to say this now. Please, can you respond? I think it matters after all that I've been through. Don't you wanna get some En dat waren ze, eh, de heren van Relics. En eh, die begonnen dus deze tweede uur van 3 voor 12 Noord-Holland live. 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf moet ik eigenlijk zeggen. En de reden is dat we ook nog eh, live muziek hebben. En die komt toevallig ook uit dit dorp. Namelijk uit Zandvoort. Dat is altijd leuk. Wenny Moore, goedenavond. Hallo. Oh, moet ik wel de goede... Want ik heb... zo. Hallo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik, ik, dacht heel even microfoon 3, maar het bleek dus microfoontje 4 te zijn. Dus kleine, eh, eh, hoe noem je dat, omissie van mijn zijde. Ehm, ja, een beetje vertrouwd, hè, denk ik. Eh, want je, ik zal niet zeggen dat je drie hier woont, maar dat scheelt ook niet veel, bij, Bijna wel, hè? Ja, bijna wel. <laughs> want, ik bedoel, je bent ook bij onze collega's wel eens bij Rainbow Radio ook. Ja, je soms ook nog wel eens aan. Ja. Dus eh, nou, laten we daar eens even mee beginnen. Ja, uh, laten we daar eens even mee beginnen. Want eh, die reden is dat jij Pride-ambassadrice bent. Ja. Ehm, wat houdt dat precies in? Nou, ik ben nu al vier jaar Pride-ambassadrice. Hm. Ehm, sowieso natuurlijk Ehm, ben ik er dan gewoon lekker veel mee bezig. Mhm. Eh, op mijn socials. En ik heb het er dan heel veel over. Over waarom Pride en mhm. wat en hoe. En dan elk jaar verandert het een beetje. We zijn nu nog een beetje met het programma bezig. Maar ik heb bijvoorbeeld een paar jaar hiervoor eh, stond ik eh, te spelen. Mhm. En de andere keer had ik een eigen radioshow. Dus dit jaar heb ik ook weer hele leuke ideeën. Dus even... Kijken nog. Ja, want die, dat, dat radiogedeelte, dat heb je ook gedaan. en dat ja, daar heb je gewoon een uur lang eh, het een en ander eh, lopen vertellen van over, het, eh, over wat, wat het allemaal inhoudt. Ja, ik vond dat zo leuk, radio maken. Ja. Uh, zou je dat dan weer willen doen? Ja. moet je wel bij collega Ronald Huske, moet je dat even... Ja, ik ben al bezig. Ah, je bent <laughs> ik al vond bezig, het echt dus... heel tof. <laughs> Oké, dus dat, dat, dat, dat is al, al wat. Maar hoe belangrijk is dat voor, om hiermee bezig te zijn? Nou kijk, ik ben, ik ben deel van de community natuurlijk. En ik wil gewoon eh, mijn steentje bijdragen. Mhm. Ehm, eh, ja, ik zing natuurlijk ook gewoon... Als, als ik over iets zing, gaat over mij, weet je wel. Dus mhm. ik ben niet per se heel erg bezig in de queer scene... maar ik wil er wel wat voor doen. Mhm. En daarom leek Pride ambassadrice hier leek me dat echt super tof... om dat toch een beetje erin mee te nemen... en toch even wat te, laten kunnen, te kunnen laten zien op mijn socials. Ja, eh, eh, je zegt het ook eh, in de zon, maar ja, dat, dat kan overal, eigenlijk over alles gaan. Iedereen kan zich er een beetje in herkennen, toch? Dus het is ja, vrij universeel. Het is niet per se dat ik queer muziek schrijf of zo, maar ik ben toevallig queer. Dus als je het uit mijn perspectief leest, dan gaan die liedjes natuurlijk over meiden. Maar als jij het hoort, kan het natuurlijk gewoon over iets anders gaan. Dat maakt helemaal niks uit. dat is het mooie van muziek maken. Precies. want dat doe je ook alweer een tijdje, dit, dit verhaal. Want volgens mij ben je in 2019 ben je eraan eh, begonnen, geloof ik. Met die ambassadeur? Nee, met eh, muziek maken. Oh, muziek, ja. 2019 was mijn eerste single, ja. Ja, ik weet het nog. Dat was ergens eh, in de Haltestraat uh, werd toen... Dan moet ik even nadenken, wat was de eerste single ook alweer? Ah, so Over Big Friends. Ja. gaat, zo, zo, zo vliegt de tijd. Wat ook heel grappig was, dat, was dat er ook een clip bij gemaakt was. En die is hier ook twee straten verderop is die, eh, is die gebruikt. Hè, op mijn oude school natuurlijk. Dus ik had die contacten. Dus dan... Eh, ja, hoe reageerden ze er toen op? dat, eh, ja, dat was super. Ze waren heel verbaasd. Want ik heb natuurlijk altijd, ik heb altijd paardensport gedaan. Ja. Eh, heel hoog. Eh, en hun eh, dachten altijd van, oh, die gaat ergens Olympische Spelen rijden. En toen belde ik ze een keertje op van, hey, mag ik een musicvideo opnemen? En hun dachten echt, <laughs> ja, dat vonden ze tof. Ja, want ja, nou, je begint erover. Hè? lang ook sport gedaan. Maar wat is dan toch wat je aantrok om muziek te gaan doen? Hm. Nou, sowieso, paardensport is wel een eh, apart wereldje. Ja. Eh, ik heb er nooit me helemaal thuis gevoeld. En hoe hoger ik ging rijden, hoe minder ik me thuis voelde. En ik voelde me gewoon niet goed. Ik kocht de gitaar op Marktplaats. Ja. En daar vond ik echt een soort van, wat je heel vaak hoort, toch? Muziektherapie. Ja. Ik voelde daar, voelde daar gewoon echt ik kreeg er echt een band mee. En op een gegeven moment werd het wat serieuzer. En ging ik ook songwriten en zo. En op een gegeven moment zegt mijn vader van... ja, eh, wil je nou muziek maken of wil je paardrijden? Je moet nu kiezen, want paardrijden is heel duur. <laughs> ja. En zei ik, muziek maken. Ja. En toen ben ik eigenlijk helemaal gestopt. Eigenlijk met, eh, met je volle hart eh, er alles in gestopt. Ja, nou ja, we, weten een beetje hoe het allemaal een beetje gelopen is in dat, dat opzicht. Ehm, we gaan natuurlijk straks van je horen... Nu, mensen, goed thuis opletten. Wendy is meestal van vier nummers. Maar het zijn er vanavond zes. Oeh. Ja, dat, is, dat, eh, dat hebben we eventjes eh, voor elkaar weten te krijgen. Dus we gaan eh, zo dadelijk al wat van je horen. Want eerst draaien we nog een nummer. En dat is van May Evans. Die heeft dat eerder deze maand uitgebracht. en dat nummer dat heet Papa. Maar er is zoveel in mij van jou dat ik herken. Dus ben je hier in mijn spiegelbeeld. Ik durf niet te zeggen dat ik soms niet aan je denk. Het pijn te beseffen dat een nachtmerrie ook wendt. Er is zoveel. Is het mooier dan je kent? Zie je mij, voel je liefde, waar je dan ook bent? Of ben je hier, in mijn spiegelbeeld? Ik zie je niet, alles gaat verkeerd. Ben je hier? Zeg het alsjeblieft, zonder jou weet ik het niet meer. Er is zoveel dat je los. Nog zoveel. dat was May Evans en die had ze uitgebracht in een eh, weekend op vrijdag 5 april. En toen besloten heel veel Noord-Hollandse muzikanten, waaronder ook de dame die eh, tegenover mij eh, al plaats heeft genomen... op 5 april een, een serie singles uit te, brengen. Alleen Wendy is ietsje slimmer. Die, die zei op een gegeven moment... Eh, ik heb nog wat te vertellen. Uh, kunnen we daar even een apart artikel aan wijden? En dat hebben we toen gedaan. En daarom is dat, eh, geloof ik, nog maandag op dinsdag nog, een, nog iets gebeurd wat betreft haar nieuwe release. Maar die ga je straks horen, want we met het leukst voor het laatst. Vanavond zes nummers en we gaan in ieder geval beginnen met een nummer van de EP Dusk. After Dawn? Dawn After Dusk. After Dusk. Dawn After Dusk, hè? Ja, Als je het vergeet kun je naar mijn tattoo kijken, dan weet je. Ja, ja, Dawn of the Dusk. Ja, ik, ik haal weer eh, dingen door elkaar heen en ik denk ik flap het er zo uit en dan zeg ik het nog verkeerd. Maar goed, eh, we beginnen met Rips Are Cages. I really tried to guard Guard it I really tried to guard it Now there is no turning back I think I really lost myself Honest You can never be honest The kisses you left on my neck They linger on to someone don't deserve this Cause if you really wanted to fight for me then why are you always dying to live I came back from hell But I'm not doing well If I could turn back time, belief I wouldn't fall for your lies to me And saved my heart from all your dangers That's why I am really always try to cut deeper. Scars that you left on my skin. My walls have become paper thin. Pulling, why do you always start pulling? Bring me back with one more kiss. You always got me so convinced. Oh, you always put me second, and I let you win. if you alone. But I know that it's time to go. All on my own, you won't leave me alone. But I know that it's time to go. Cause if you really wanted to fight for me, then why are you always dying to leave? I came back from hell. dangerous. That's why your ribs are cages. Won't have no more hesitation. Take no more of your behavior. Save my heart from all your dangers. That's why your ribs are cages. En dat was het eerste nummer eh, terug te vinden op uh, Dawn of the Dusk. Eh, de EP die vorig jaar is uitgebracht. Klopt hè, niet toch? Vorig Jaar. Ja, ja, ja. Ehm, de tweede van vandaag is ook volgens mij terug te vinden op diezelfde EP. Dawn of the Dusk. I don't know. Want dat is waar het voor staat. IDK. How to be fun. Yeah, let's go. Tuck the corner, call me boring. If stay still until the morning, drinks are pouring, music's roaring, and I can't stop but feel so sorry. I know you like living in the lights. Oh, I'm a gonna cross my border, but I'm just trying to be polite. And at the end of the party, I'm the only one I wasted. Feel like I wasted my time. But I pretend that I liked it. How Charlie makes this with Bacardi vodka with wine. I mean, yeah, I had a great night. I don't know how to be one. clouded, eyes get clouded. Oh, my mind just feels so fuzzy. One more hour, Debbie Downer. Mindless dancing like a zombie. Show me how your lungs fill up with fire. Cause I feel surrounded, head is pounding, and my lips freeze just like ice. Wanna be the life of the party, but here I am just digging my grave promise that I tried to have fun here. For me, that just isn't the case. But I'll say, yeah, I had a great day. I don't know how to be in fun. zover uh, Wendy deel 1. Er komen dus nog een tweede en een derde deel. Dus eh, dat eh, gaan we straks allemaal meemaken. Maar we hebben ook nog nieuw werk. Morgen bijvoorbeeld komt dit uit. En dat is een dame die we ook hier in de studio hebben gehad. Dat is Elena, samen toen met Noah Karim. En die Noah Karim die zit ook in verschillende bands. Eh, dat heb ik ook alweer begrepen. In Hunk, in Daisy Bellis. Maar ook eh, doet zij dus eh, live op traders met Elena. En dat nummer wat je hoort is vreemde. Als jij nu weer bent, weet niet wie wij nu nog zijn. Maar jij hebt mij gekend. Voel me vervreemd van wat er toen ooit is geweest. Jij zag mij zoals niemand dat ooit deed. Oh lief, ik wil niet dat ik me vergis. Dus blijf ik liever weg dan dat ik je mis. Je voelt nu als een vreemde. Eerst gekend, maar nu zo zoekend in de lichten. Je voelt nu als een vreemde. Laat ons praten en bewegen in het verleden. Ik ben bang voor wat ik voel als jij weer voor me staat. Gaan we terug of stilte, weet niet of nog een prevail dieptes hebben dichtbij met je meegeleefd. Ik dacht dat tijd het ons zou leren zoals het ons zoveel bracht. Maar het ritme van de wijzers nu tot stilstand gebracht. Hoe heb ik dit eerder nooit bedacht? Je voelt nu als een vreemde, eerst gekend maar nu zo zoekend in de leven. was Elena dus met uh, eh, vreemden. Ehm, we gaan eh, weer even verder eh, praten met Wendy. Want dit is natuurlijk een beetje de akoestische setting. Maar er is natuurlijk ook een andere setting. En dat is meer de bandsetting. Ja. Ja, hè? <laughs> maar goed. als jij een liedje schrijft, dan ontstaan ze dus waarschijnlijk op deze manier. Klopt, ja. Ik, ik, speel eigenlijk altijd akoestisch. Of ik plug mijn elektrische in de... Maar dan heel clean. En dan gewoon heel veel echo erop. En dan voel je de vibe, weet je wel. Eh, eh, maar heb je dat ook... Eh, want ze staan hier soms ook nog eens gewoon met een elektrische gitaar in de studio hier. Dus, ja, ja. Is ook een keertje. misschien een overweging waard om het eens... nou, volgende keer, keer moet je, nou, gaan we dan, maar weer uit. Ja, ja, ja dat, dat, is wel, dat is wel een idee. maar goed. Ja, vooruit. Ehm, maar zo ontstaat dus eigenlijk een, een liedje. Ehm, doe je dat meestal helemaal zelf in dat opzicht? Ehm, beginnetjes sowieso wel. Ja? De meeste liedjes die je hoort, heb ik wel zelf geschreven. De laatste tijd ben ik wel meer met anderen aan het schrijven. Want ja, eh, ja ik vind het wel tof eigenlijk. ja, wat, is daar zo leuk aan dan? Nou ja, je, je, hoort natuurlijk hele andere perspectieven... hoe andere mensen schrijven. Um, ja, ze hebben toch weer allemaal andere ideeën... en dat het dan bij elkaar komt is best wel tof. Ja. Eh, maar meestal maak ik wel beginnetjes sowieso. Mhm. En anders ook als ik met anderen schrijf... dan begint het ook allemaal gewoon op dat gitaartje eigenlijk voor ja. mij. Ehm, schrijven is natuurlijk heel belangrijk. Mhm. Het laten vastleggen is ook belangrijk. Want dan ga ik een beetje een eh, leuk bruggetje maken. Want dat stond in dat nieuwsbericht wat eh, natuurlijk <laughs> eh, naar buiten is gebracht. De publishing deal met ja. BMG. Want dat is niet zomaar even een maatschappij. Dit. Nee. Dus, de voormalige Bertelsman Music Groep. Want daar staat het voor, die, die letters. Mm want hoe zijn ze bij jou gekomen? Of ben jij zelf naar ze toegestapt? Hoe is dat gegaan? Hoe ben ik daar gekomen? Ja? Ben je er niet? Mm. Even nadenken. Zit er... Nou, ik, ik kende sowieso al wat mensen en zo. Daar heb ik mm -hmm. ook mhm. mijn vriendin moet ja. trouwens op zo'n borrel van eh, BMG. Ja. En ehm, ik werkte natuurlijk eh, met, eerst met iemand die uh, een beetje de contacten. Voor Beast heb ik met iemand van BMG geschreven. Dus daardoor had, had ik al een beetje contact. Ja. En nu heb ik een soort van niet een manager, maar een light manager. Gewoon uh, weet je, iemand die mij helpt. En die, eh, die heb daar ook contact. Die heb eh, Black Rainbow Group. En ik doe nu samen met hem dan de publishing bij BMG. Dus, dus, hij heeft dat geregeld en dan ben ik daar. Ja, ja, ja. Heb ik meegedaan. Ja, dus zo ben je er eigenlijk als het ware eigenlijk bijgekomen. Duurde wel even anderhalf jaar. wat, hoe belangrijk is zoiets als je dat hebt? ja, het is echt eh, wel echt heel nice. Ehm, vooral als songwriter. Ehm, kijk, ik ben natuurlijk net begonnen, dus mm. moet mhm. nog even kijken. Maar je kan daar heel veel, bijvoorbeeld songwriting camps, eh, kun je naartoe. Eh, je kan voor anderen gaan schrijven. je hebt een heel nieuw netwerk met schrijvers en producers. Die zitten allemaal bij BMG. Dus dan, ja, dan, je leert heel veel mensen kennen waar je dan mee samen kan werken. Het gaat gewoon allemaal een stuk makkelijker. Ja, je hoeft het wielende eigenlijk niet meer een beetje uit te vinden in dat opzicht. Ja, ja het is gewoon gewoon... Ja, ik ben niet zo'n socializer. Dus ik ga niet snel op mensen af van... hey, eh, jij eh, produceert dus liedjes en je schrijft songs zo een keer met mij. En nu is het gewoon van... Dan hoef ik niet eerst helemaal die mensen te herkennen. Het is gewoon van... Hey, het zit in het netwerk, toch? Ja. Dus voor eh, mij, voor mij is dat heel fijn. Ja, heeft dat er toch ook een beetje met de persoon Wendy Moore te maken... dat ze wat ja. introvert is in dat, in dat opzicht? Ja. Ja? Ja. Ja, heb je dat altijd al gehad? Dat je niet uh, 1, 2, 3 op mensen afstapt? van... Mm, nee. nee. Het, is eigenlijk pas sinds school. Ik was was altijd volgens mij een heel extrovert kind. Ik was heel vervelend. <laughs> Zou je ook niet zeggen nu? <laughs> En, ja, op school ging er even iets mis. Eh, de, de, het mbo. Ik, het ging echt niet goed met me. Daar, daar kwamen ook de meeste liedjes vandaan. En eh, ja, toen ben ik helemaal in mezelf gekropen. En nu, nu is het wel weer oké. Okay, maar ik ben er nog steeds niet... Eh, ja, Toch die muziek, hè? Die weer helend gewerkt heeft. Ja, precies. Ja. Ehm, nou ja, we gaan, we gaan eh, zo direct natuurlijk nog meer eh, van je horen. Maar, eh, omdat het natuurlijk uit Zandvoort is... hebben we natuurlijk nog een Zandvoortse muzikant. Hij is hier ook meerdere malen geweest. Ruud Houweling. Ook in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, mensen. In de novembereditie van 2023 zat hij in. En dit is van het album Accidental Pictures. Een single, Feeling Alright. Here I'm sitting in the shade with nothing to hold on to. The warm breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played and dreams were gonna come true for all that has transpired. Before I paid my dues. crowded fronts with flaking paint, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer of a and all the laughing and the crying and everything Ja, is dit. Eh, ze stond vorig jaar op een van de podia's van Bevrijdingspop. Namelijk op het plein van de, de Vrijheid. Eh, Marcus, staat dat podium er eh, weer dit jaar? Nee, Dat is weer heel erg... weer jammer, zoiets denk ik dan. En daar speelde ze volgens mij ook al dat nummer. is de EP Counterweight. En die is afgelopen maand ook uitgekomen. En daar staat dit eh, nummer op, My Heart Fears. Daarvoor hoorde je Feeling Alright van onze dorpsgenoot Ruud Hauling. Dat is een mooi bruggetje, want we gaan nu naar een andere dorpsgenoot van uh, Ruud Hauling En dat is degene die live in deze studio zit en dat is Wendy Moore. En we gaan eh, het tweede blokje doen en daar beginnen we met het nummer Running. Days went by faster than ever. You never really know what it's like until you're out of time. Still, I stand afraid at my end, and then I just wanna cry feeling so empty inside. I wanted to believe me when I said it would be easy. And now I'm on my knees. If I swear to God it, I'm not broken. Would it just be hopeless? Cause I've been running for too long running, running, running. Need to close my eyes. I'm feeling so tired. My body just needs some rest. I really tried my best. Holding hands with my shadows. I'm scared of tomorrow. I swear to God it I'm a broken Would it just be hopeless? Cause I've been just be hoping. Cause I've been running for too long. Running, running, running. Getting so lost in his emotions. dat was Running. Wat? Oh, oh, het elementje. Het elementje moet eh, weer even... Oké, maar, misschien gaat het wel goed eh, nu, eh, denk ik. Ja, daar zit hij, hij zit er gewoon in. dat was ja, het eerste nummer van het tweede blokje. En dan komt nu Beast. Normaal gesproken is die heel erg krachtig en dynamisch. Maar nu klinkt die heel anders in de akoestische jas. En die ga je nu horen. A feeling in my bones The scars on my heart get me in the dark My future set in stone. I wanna let go, surrender control. They tried so hard to break me, tried to knock me off my feet. Underestimate me, and you'll see, can't tame the beast. I got it all in me, ready to run, time to move on that I sleep when I'm dead. Taking my claws sitting on my skin, let out the peace, think I'm giving in. Keeping the fire from dying within. Tried so hard to break me, try to knock me off my feet. Underestimate me, and you'll see. Can't tame the beast. they tell the time. Count how many times I try. Feed the hunger deep inside. Finding my way back to life. I tried so hard to break me, tried to knock me off my feet. Underestimate me, and you'll see. Can't tame the beast. dat was het eh, tweede nummer van het tweede blokje. En mensen, eh, er komt nog een derde blokje. Ja, ja, daar komt er zo direct nog eentje aan. Eh, maar we gaan eerst naar de rappende Raasman. Hij heeft het druk sinds vorige week hier bij, bij ons is in die uitzendingen geweest... om wat te vertellen over deel 2. Want er komt een tweede album aan. En dit staat erop, Gut Feeling. Ik heb die godvoeding, die godvoeding. Ik heb die godvoeding voor nog. Ik heb die godvoeding. Ik heb die God voor nog. Ik heb die godvoeding. Rem los, stoma blazen, paradoxen, achterlaten. Status quo, niet hand te haven. Probeer te zeggen, er zijn heel wat mazen in ontwikkelingen van die hoite avond. Want die hoite avond is nog im vragen. Van mijn high horse richting de bodem en lager. Hij wordt steeds vager, steeds trager, steeds dieper. Ben normaal geen mieper, maar wil naar de tyfus. Deze shit ik meer kapot dan lief is. Begrijp niet waarom het mij zo lief is, maar ik hou ervan. Je kan veel van me zeggen maar ben niet bang. Net Davine Michel, want het duurt te lang. Jij weet ook al lang. Ik heb kat voelen. Ik heb die voelen. Vannacht, ik heb die voelen. Die voelen. Ik heb die voelen. Ik heb die feeling nacht. Ik heb die feeling vandaag. Ik heb die feeling nacht. Ik heb die god god feeling nacht. Ik heb die feeling nacht. Ik heb die feeling vandaag. Ik heb die feeling nacht. Ik heb die kat, kat feeling vannacht Vannacht, vannacht, vannacht, vannacht Vannacht, vannacht, vannacht, vannacht Hot feeling, hot feeling, hot feeling, hot feeling, hot feeling Ik heb die kat feeling dit is de echte, echte, echte, echte, echte remix. Hè? Met een dikke D-dubbel en een kippie. Wat zegt dat? Soldaat, werk, activatie. Ik weet nog, je wou niks van me horen die tijd nu wil je vragen om mijn plek, sta maar mooi in de rij Geef mij mijn bagga, ik hoef niet echt als de koning te zijn <laughs> We lachen wijd, maar in mijn hoofd het gezeik Ey, je wil me zien, ik ben gewoon in de wijk Je gaat je vrouw verliezen als je relatie openlijk lijkt Ga met ze praten vanavond, dan is die scoring voorbij Maandagochtend kan je dit hier even stomen voor mij Ik ken de weg al tot de grens, compenserende bands Ik wil niet kijken in de lens, ben niet verre van mens Opeens heb ik fans, alleen die pap was de fans Waggy verlengd, heb met dingen nu in handen als hands Mijn kosten zijn nog niet gedekt voor deze deze maand, ey Ik kom van Waggy zonder airco of carplay Midden in het veld, net als enkel Kante Spreken met verstand, maar hoe de dress nonchalant, ey Season, huh? Ik ben nog steeds op zoek Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de ziekte, dan krijg je geen bezoek Vriend, jongen, die zit locked up daar in de groep ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de ziekte, dan krijg je geen bezoek Prima jongen, die zit locked up daar in de groep Yeah, yeah ik eet een biefstuk, drink een Franse wijn uit Bordeaux Ben met Christian, betekent dat ik Lubo of Dior koop Voel me hoe Bolt hoe ik op al die niggas voorloop Shit, we zoeken pap, net als die tv-programma's spoorloos eh ben geen pa? Ik ben een gangster sinds ze me nog noemden bij mijn jongensnaam. Kijk naar niemand op, nee, ik ben nooit in iemands kont gegaan. Ik leef als Blanca, dingen die ik zie zijn meestal schokkend, pa. Zoveel haters, man, ik zweer de hele hoer is vol. Zijn mijn niggers. ik wil geen fuck niggers om mijn funeral. Begraaf me voor die trip met de allernieuwste kicks. Mijn juwelen, al die shit, zodat ze zien mijn life was beautiful. Ik was mijn dag op Bert, ging stelen voor bedragen gek. Dubbel is een TikTok. ik voel me commissaris Rex. Money on my mind, ik denk eraan wanneer ik dames seks. En ik denk eraan wanneer ik eet en voor ik slaap, checks steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vriend, mijn jongen, die zit locked up daar in de groep yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Hou die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Prima jongen die zit locked up daar in de groep yeah, yeah. Je weet al waar ik ga, voor wordt het hardjes cappuccino's Maar wat los, kleine spakelingen, flesje pellegrino blijven. rondjes rijden, circuleren, weer langs Pino Heel de wereld aan mijn voeten, voel mijn scarf is al yeah. dag, zo'n koploper in die marathon Laat ze zo verzuimen, maak zo koud, ik gooi mijn jasje om Ben een sterk, zie je haat, we zien dezelfde zon Dezelfde 24, dezelfde dag, maar niet dezelfde som Hoeptie, drive bij, big belly, nightlife Big shots, ze laat de regen vallen als de zon schijnt Night shots, Noordzij, mooi spits, spotlight Ben nog steeds op zoek als ik rondkijk, ik maak rondjes Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vrienden jongen die zit locked up daar in de groep yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Prima jongen, die zit locked up daar in de groep Yeah, yeah. Wat, wat, wat, weet je van doppen, pushen en breken van grammen, ponden, wegende telly, het is de zevende. Clanny loopt te bedelen. Doe 5 vijf niggas Playstationen. Zwaar spacende, drie straps niggas racen je. Amnesia, in de lucht op je Roken heesje. En de linnies blijven komen voor die fucking beestje. Trap, wiet, coke, nigga, huisje, bon je beestje. Niggas zijn als koning in de trap, geen keesje. jaartje in chillen is een vacation. Junkies dansen in de trap, white sensation. Om in droga in de trap, heroïne Asian. Dat die China white laat de junkie man zweven. Welkom in de ik op altijd negen. Het is rond half zeven. Voor de deur staan vier mannen met een bivak en ze willen mannen racen. Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de weg en dan maak Ja, ja. Uh, ah. eh, Pinti die oortjes, vest het leger. Belvelino, Inchomar, Julie en Jason. Domme jongens, schiet graag, of beesten. Bro Oost, maar jongens van Zuid die er bewegen. Ah. Wil de Westen, wanneer ze komen net bezetenen. Kogels ketsen, wanneer ze komen om te nemen. Ah. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vreemde jongen die zit locked op daar in de groep yeah, hey. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vreemde jongen die zit locked tot daar in de groep hey. yeah. Beetje ook een uh, eigenaardig uh, verhaal dit. Um, dit is een remix. Daar zitten bijvoorbeeld uh, dikke moet ik zeggen. Die Double en Campy, die hoor je ook. Eh, de, de hele topnotch eh, stal is eh, daar even uit, uitgetrokken. Ehm, maar de heren om wie het draait, die komen toch onmiskenbaar hier uit dit dorp. Siggy en Dins. er is ook een verhaal hierover te vertellen. Want in de originele video... Daar, ja, die hebben ze opgenomen in de Van En daar wil ik nog wel eens op vrijdag en het was op een vrijdag, daar even mijn folders wegtrekken. Omdat ik die reclamefolders wel eens moet lopen. En toen zag ik ineens eh, dit, eh, dit eh, gezelschap staan. En die waren bezig een videoclip. Dus ik vraag, wat zijn jullie aan het doen? We zijn een clip aan het opnemen. Wie zijn dat? Siggy en Dins. Ik had nog nooit van die jongens op dat moment gehoord. Totdat ik ook even het daadwerkelijke muziek van die jongens te horen kreeg. Toen zei ik, nou, ik ben op. Maar wie zijn dat dan? Nou, toen kwam eerst de ene op, op mij afstappen. Die stelde zich voor, ik ben Siggy. Die had al een beetje een bekend hoofd voor mij. En daarna kwam de heer Dins. En die had ook een bekend hoofd. En ik rij eh, ergens verderop met mijn reclamefolders. En toen had ik in de gaten dat het eh, dus de twee heren eh, waren die schuin tegenover mij woonden. Ja, zo kan het lopen in het leven. En daarom zijn die twee heren uiteindelijk dan verder gegaan met hun muziek. Bovendien kan ik hierbij eh, eh, vertellen. Want het eh, is natuurlijk nog niet helemaal klaar. 10 mei, dan komen ze met weer nieuw materiaal uit. En dat nieuwe materiaal heet Op de Zeeweg. Bovendien, dat is ook heel belangrijk... is er ergens een feestje, dat heet de Zomerstart. Heet dat. daar kun je kaarten voor bestellen. Heet het Frisfeest. En daar zijn de heren dus op te zien moet je wel geloof ik iets van 7,5 euro betalen. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Dat uh, zeggende ga ik eh, nu een beetje dit uur afsluiten. Want we hebben er nog één. En volgens mij is het eh, niet helemaal een nummer uit april. Maar meer uit maart. Maar het doet het erg fijn.